auto's te groot worden, met meer kans op ongelukken. Het weer dan nog, overwegend bewolkt en lokaal wat regen bij 13 graden. Morgen weinig verandering. In het weekende wordt het iets kouder. Zondag is het droog en is er ook wat zon.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 Rutte is erin geslaagd het kabinet van zijn eerste voorkeur te smeden, zegt Cohen. Volgens hem zal de Partij van de Arbeid het kabinet van alternatieven voorzien... die de lasten wel eerlijk verdelen en Nederland sterker maken. Uit de rest van Europa kwamen ook felicitaties... zoals van voorzitter Barroso van de Europese Commissie en EU-president Van Rompuy. Barroso zegt dat Europa voor een aantal grote uitdagingen staat... zoals de bevordering van een krachtig economisch herstel. Hij is ervan overtuigd dat de inbreng van Nederland op al deze terreinen van groot belang is. Barroso kijkt er naar uit om met minister-president Rutte samen te werken. De Nederlandse chirurgen hebben voor het eerst zelf normen ontwikkeld waaraan goede borstkankerzorg moet voldoen. Deze normen verschillen sterk van de normen die worden gehanteerd door zorgverzekeraar CZ. De verzekeraar vergoedt vanaf 2011 in vier ziekenhuizen geen behandelingen meer. CZ kijkt daarbij vooral naar het aantal borstkankeroperaties dat wordt uitgevoerd. Zouden er minstens 150 per jaar moeten zijn. Maar volgens de chirurgen is goede borstkankerzorg ook al mogelijk bij 50 operaties. Chirurgen vinden verder dat ook naar de resultaten moet worden gekeken. Er komt daarom een landelijk registratiesysteem waardoor de prestaties van ziekenhuizen beter met elkaar kunnen worden vergeleken. Verwacht wordt dat de normen van de chirurgen worden overgenomen door de inspectie voor de gezondheidszorg. De Iraanse president Ahmadinejad heeft in Zuid-Libanon het grensgebied met Israël bezocht. Het is een bolwerk van de pro-Iraanse militante Hezbollah-beweging. Israël en de Verenigde Staten